12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Eurogroep is het eh, tijdens een videovergadering eens geworden... over de details van steun door het Europese noodfonds ESM. Er is tot maximaal in totaal 240 miljard euro aan kredieten beschikbaar... om medische kosten te kunnen financieren. Minister Hoekstra is tevreden over het resultaat... omdat er geen economische schade met het geld wordt vergoed. De 240 miljard euro is het eerste grote steunpakket dat nu door de ministers is goedgekeurd. Bij Nertsen op nog twee Brabantse fokkerijen is het coronavirus aangetroffen, meldt minister Schouten van Landbouw. Een van de bedrijven is eigendom van een Nertse fokker van wie op een ander bedrijf een besmetting is vastgesteld. Ook bij de nieuwe bedrijven lijkt besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn. Zeeland versoepelt de coronamaatregelen voor de economisch belangrijke toerismebranche. Vanaf volgend weekend mag 50% van het aantal slaapplaatsen worden verhuurd, heeft de veiligheidsregio bekendgemaakt. Sinds 1 mei is dat 15%, maar volgens de veiligheidsregio is dat voor verhuurders met maar een paar slaapplaatsen geen haalbare kaart horeca Horeca-ondernemers hebben het enorm druk sinds de versoepelingen van woensdagavond, zegt reserveringswebsite The Fork. Het aantal aanvragen steeg volgens de site de afgelopen dagen van tientallen naar enkele duizenden. De meeste tafeltjes worden gereserveerd in Utrecht, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam. Wie volgende week gaat zwemmen moet thuis alvast zijn zwemkleding onder zijn kleren aantrekken. Staat in het protocol van zwembond KNZB. Het is ook de bedoeling dat mensen zowel voor als na het zwemmen thuis douchen. Bij baantjes trekken is het advies om voor eenrichtingsverkeer te zorgen. De ene baan heen, de andere baan terug. Inhalen is niet toegestaan. Het weer... Vannacht is het tamelijk helder. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen loopt de temperatuur op en kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden. Zondag meer bewolking en ook koeler.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 I wrote this to you This time I'll be true You know I can live without you here She's not in my world Not ever again Will I be the one program with a band. That is that is that that that's fantastic, fantastic, fantastic. Baby, can you listen to me? did at the drive in, branded a fool. What will they say? Hit me! dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I Step up in this mother, just a swing in my hand. Street quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Shape up. rolling on dubs. How you feel? You what? Drain Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Up, Locust on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Better shape up. Don't you need me? Right, you can keep me. I can get my satisfaction. me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.